Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet om heel voorzichtig te zijn met de volgende versoepelingen na het openen van de terrassen morgen. Het gaat dan om het openen van locaties als dierentuinen en pretparken en het toestaan van binnensporten. Die stap staat onder voorbehoud gepland voor 11 mei, maar kan volgens het OMT alleen doorgaan als het weekgemiddelde van het aantal ziekenhuisopnames met zeker 10% is gedaald. Het liefste ziet het OMT een afname van 15% voordat er verder versoepeld wordt. Demissionair minister Koolmees ontkent met klem dat kritische Kamerleden bewust zijn tegengewerkt door informatie achter te houden. Dat zei hij in het tv-programma Op1 als reactie op de openbaar gemaakte notulen uit de ministerraad over de kinderopvangtoeslagaffaire. Uit die notulen blijkt dat een aantal ministers kritisch was... vooral over parlementariërs van de eigen coalitiepartijen. De oppositiepartijen zijn kwaad over de inhoud van de notulen. Donderdag debatteert de Kamer erover. Een groep asielzoekers die door het generaal Pardon in 2007 mocht blijven... maar nog geen Nederlands paspoort had... kan toch de Nederlandse nationaliteit krijgen. Bij het generaal Pardon mochten 27.000 asielzoekers definitief blijven... en ze zouden na vijf jaar een Nederlands paspoort kunnen aanvragen. Maar tijdens die vijf jaar werden de regels aangescherpt. Daardoor vielen zo'n 10.000 mensen buiten de boot. Maar voor mensen die in 2007 nog minderjarig waren en inmiddels meerderjarig zijn, wordt nu een uitzondering gemaakt. Op een op drift geraakte boot bij de Canarische eilanden zijn de lichamen van 17 migranten gevonden. Drie onderkoelde personen zijn per helikopter in veiligheid gebracht, meldt de Spaanse reddingsdienst.